moet met het NMS Journaal. Het aantal fysieke computerwinkels, kleine elektronicazaken, antiekwinkels en kledingzaken verdwenen uit het straatbeeld, blijkt uit cijfers van het CBS. De daling geldt niet voor alle sectoren. Zo zijn er bijvoorbeeld wel meer telefoonwinkels en tweedehands kledingzaken in de winkelstraten bijgekomen. Het aantal webwinkels blijft flink stijgen. De afgelopen tien jaar kwamen er volgens het CBS 27.000 bij. Een van de jongens die werden opgepakt voor de mishandeling van een Arnhems homostel... doet zelf aangifte tegen het homopaar. Zijn advocaat zei in tv-programma Pauw dat de twee mannen afgelopen weekend zelf de confrontatie zochten... en ook de eerste klap uitdeelden. Pas daarna zou het homostel zijn aangevallen. De advocaat ontkent dat de geaardheid van de twee een rol speelde... en zegt dat niet alle verdachten een Marokkaanse achtergrond hebben, zoals het homostel zei. Er worden zes jongens van tussen de 14 en 20 jaar verdacht van de mishandeling. De conservatieve rechter die president Trump heeft voorgedragen voor het Hoge Rechtshof is afgewezen door de Senaat. Er waren niet genoeg democratische stemmen. Dat is uitzonderlijk. Meestal wordt er een kandidaat gezocht die op voldoende steun kan rekenen. De Republikeinen kunnen de benoeming alsnog doordrukken, maar ook dat is erg ongebruikelijk. Een man van 24 uit Nieuw-Dordrecht in Drenthe hoeft geen boete te betalen voor het uitschelden van een agent voor drie kwarter. De man gebruikte dat woord bij een opstootje in Emmen en kreeg daarvoor een boete van 600 euro. Tegen de rechter zei de man dat driekwarter dom iemand betekent. Hij is vrijgesproken omdat de kreet volgens de wet geen belediging is. Het weer vannacht is het nevelig en kan lokaal een mistbank ontstaan. De minima liggen rond de 3 graden.